uur. Goedenavond, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland blijft meepraten over het plan om met de hele EU wapens te kopen. Daar was deze week veel om te doen. Premier Schoof zei ja op dat plan. Maar drie van de vier regeringspartijen hier vonden dat hij dat niet zomaar kon doen. En ook partijen in de Tweede Kamer waren niet enthousiast. Maar na crisisoverleg gisteren zijn alle problemen weer opgehelderd, zegt verslaggever Ewout Kiviet. Hij kan wel doorschoven met, het, eh, met zijn steun eh, voor het plan van Rearm Europe, dus meer geld naar Defensie. Hij mag ook instemmen met voorstellen, eh, maar uiteindelijk moet de Tweede Kamer een, een echt definitief akkoord geven. De zorgen bij de drie regeringspartijen PVV, NSC en BBB zitten vooral bij hoe het Europese plan betaald gaat worden. Ze zijn bang dat het financieel volledig uit de hand kan lopen. Een chirurg uit een ziekenhuis in Amsterdam is op de vingers getikt vanwege discriminatie. Een Marokkaans-Nederlandse co-assistent was naar het college voor de rechten van de mens gestapt... omdat de chirurg had gezegd dat hij een hekel heeft aan Marokkanen. Ook andere artsen gingen volgens de student te ver. Een van hen had gezegd, er is een vluchtelingenboot aangespoeld... toen er een Somalische patiënt op de afdeling lag. In Sri Lanka gaan s'nachts minder treinen rijden om aanrijdingen met olifanten te voorkomen. Vorige maand botste een sneltrein nog op een kudde olifanten. Zeven dieren overleefden dat niet. Behalve de aangepaste dienstregeling worden ook struiken langs het spoor weggehaald... zodat machinisten de olifanten beter kunnen zien. De straten van Amsterdam moeten veiliger worden en om dat te bereiken wordt ook de input van jonge vrouwen gevraagd. De plan is vorige week aangenomen door de gemeenteraad. Het plan kwam van Elise Moeskops van D66 en zij is nu bedolven met reacties. Goed om te zien dat Amsterdam hier de juiste prioriteiten stelt. Duk kruipt ondertussen ziedend en met bloed doorlopen ogen achter zijn toetsenbord. Maar er zijn ook negatieve reacties. Ga lekker terug naar Ommen of Drachten of Bunnik of waar je ook vandaan komt. Nou kom ik toevallig uit Bunnik, dus dan vraag ik me ook af, is dit nou een lucky shot? Of is dit echt zo? Heeft iemand dit opgezocht? Daar word je dan ook wel een beetje zenuwachtig van. Eh, Amsterdam wordt bestuurd door witte vrouwen van een zekere leeftijd die niet goed snik zijn. Nou ja, zo gaat het even door. Het idee is dat de stad voor iedereen prettiger wordt als jonge vrouwen zich veilig voelen. Het weer dan, hier en daar nog wat regen. Op andere plekken is het droog. Het is nu nog zo'n 7 graden. Vanavond dan koelt het weer flink af. Min 1 tot min 3 wordt het dan. En dit weekend verloopt droog bij een graadje of 8. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A9, richting Amstelveen. Bij Amstelveen 3 kilometer met 5 minuten vertraging.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 Nederland blijft meepraten over het miljardenplan van de EU... om meer geld uit te geven aan defensie, zegt premier Schoof. Wel is afgesproken dat het kabinet ook akkoord moet gaan met Europese voorstellen. Waterschappen hanteren verschillende regels bij het bepalen of iemand kwijtschelding krijgt. Dat raakt vooral ouderen die van een AOW-uitkering moeten rondkomen, concludeert de landelijke organisatie Sociaal Raadslieden. En de VS heeft de Russische president Poetin gevraagd om de levens van Oekraïense militairen te sparen, zegt president Trump. Volgens hem hebben de Amerikanen goede en productieve discussies met Rusland gehad.